Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het risico op hongersnood is nog altijd hoog in de hele Gazastrook. Dat schrijft de VN-voedselwaakhond IPC in een nieuw rapport. De organisatie noemt de situatie in Gaza catastrofaal. De IPC verwachtte dat er nu al hongersnood zou zijn... maar door het toelaten van iets meer hulpgoederen door Israël... is dat officieel nog niet het geval... Maar volgens de VN-voedselwaakhond is er op dit moment zonder twijfel sprake van extreem menselijk lijden in Gaza. Het Stedelijk Museum in Amsterdam gaat een schilderij van de Franse schilder Matisse teruggeven aan de nazaten van de rechtmatige Joodse eigenaar. Het gaat om het werk Odalisque dat Henri Matisse begin vorige eeuw schilderde. De Duits-Joodse textielondernemer Albert Stern verkocht het werk in 1941 aan het Stedelijk Museum. De familie had het geld nodig om te kunnen vluchten voor het naziregime. regime het museum oordeelt dat er sprake is geweest van onvrijwillig bezitsverlies... en dat het werk verbonden is met onuitsprekelijk leed dat de familie is aangedaan. In Engeland hebben vier mannen zonder toestemming het landgoed van de Britse premier Sunak betreden. Dat meldt de politie van North Yorkshire. De vier verdachten in de leeftijd van 20 tot 52 jaar oud zijn aangehouden. Mogelijk horen de mannen bij de actiegroep Youth Demands. Zij roepen op tot een wederzijds wapenembargo tegen Israël. En ook willen ze voorkomen dat er nieuwe olie- en gasvergunningen worden uitgegeven. Wat de vier verdachten op het landgoed van Sunak wilden doen is niet bekend. In groep C op het EK voetbal zijn beide slotwedstrijden vanavond geëindigd in 0-0. Dat gebeurde bij zowel Engeland-Slovenië als bij Denemarken tegen Servië. Daardoor eindigt Engeland als groepswinnaar. Denemarken en Slovenië zijn ook door naar de volgende ronde. Eerder op de avond verloor Nederland de laatste wedstrijd in groep D met 3-2 van Oostenrijk. Oranje eindigde daardoor als derde in de groep, maar is wel door. Het is nog niet bekend wie de volgende tegenstander van Nederland wordt.